Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn volgens het RIVM meer dan 10.200 coronabesmettingen bijgekomen. Gisteren werden er bijna 8700 besmettingen gemeld... maar vanwege computerproblemen bij de GGD's waren die cijfers niet compleet. Volgens het RIVM vallen de cijfers van vandaag daarom hoger uit. In totaal liggen nu 2147 mensen met corona in het ziekenhuis. 191 meer dan een dag ervoor. Van hen liggen 501 mensen met corona op de intensive care. Volgende week houden premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie. Wanneer precies is nog niet bekend. Op politiebureaus in heel het land hangen de vlaggen halfstok. Het is een eerbetoon voor de agent van 28 die afgelopen nacht omkwam bij een ongeluk in Brabant. De agent stond samen met een collega op de A270 toen hij werd aangereden door een auto. De politie onderzoekt nog waarom de twee waren uitgestapt. Het Duitse RIVM is vannacht bestookt met brandbommen. Het gaat om een pand van het Robert Koch Instituut in Berlijn. Een bewaker wist de vlammen snel te doven en niemand raakte gewond. De verdachten zijn gevlucht. Van caviar en saté tot een flinke rits wijnen. Je kunt het allemaal bestellen in een Airbus 380 in Singapore. Daar wordt door corona maar weinig gevlogen. Om toch een beetje een reiservaring te hebben... kunnen mensen sinds dit weekend inchecken voor een vlucht... die niet opstijgt, maar op wel eten wordt geserveerd. Het uh, multiple course. So uh, if you're in the economy cabin and premium economy... you have beautiful three course uh, lunch and uh, dinner for those attending this evening. Deze man vindt het geen probleem om dubbelgevouwen achter een klaptafeltje te dineren. This is really good. It's a new experience. And eh, Ja, een leuke ervaring dus, zegt hij. Het pop-up restaurant is alleen vandaag nog open. En het weer, het is vandaag bewolkt en nat, maar het moet in de middag wel wat droger worden.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 Y allí calmamos las canas. Suéltate conmigo, mamá. Que ya no hay marcha atrás. Una noche sin ti. No es tan fácil, baby. Que yo soy pa' ti. Y tú eres pa' mí. know your look when I get there if you want.